zodat de sluis bij Weurt beperkt weer open kan... en de schepen de Waal op kunnen. De stuw bij Graven is nog steeds kapot. In de Iraakse hoofdstad Bagdad is op een groente- en fruitmarkt een autobom ontploft. Volgens de politie en de hulpdiensten zijn er 14 doden en 50 gewonden. De bom ontplofte in het oosten van Bagdad, in een wijk waar vooral Shiiten wonen. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De paus heeft liever een gewone auto dan een speciale pausmobiel met kogelwerend glas. Hij is niet van plan zijn blauwe Ford Focus om veiligheidsredenen in te ruilen. Dat zegt hij in het voorwoord van een boek over zijn reizen. Paus Franciscus zegt dat hij beseft dat hij potentieel doelwit is voor een aanslag. Het risico op een gevaarlijke gek blijft altijd bestaan, maar ik vertrouw op de Heer, schrijft de paus. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg beëindigd. Het was nog glad door ijzel, maar inmiddels zijn de weersomstandigheden verbeterd. In bijna heel het land geldt nu code geel. Alleen voor Noord- en Zuid-Holland en voor de Wadden gelden geen waarschuwingen. In andere landen is de overlast nog niet voorbij. In Duitsland geldt voor het Roergebied, de Eifel en het Sauerland code rood, vergelijkbaar met code oranje in Nederland. Ook voor Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en België gelden waarschuwingen. De weerdiensten adviseren vertrekkende en terugkerende wintersporters om pas laat de weg op te gaan. Het weer nog, eerst kans op mist, verder zon en het wordt 3 tot 7 graden. Morgen grijs en bewolkt met in de loop van de dag regen. Het wordt 3 tot 6 graden, dinsdag bijna overal droog met wat vaker zon.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 Oh, what a Cause I'm in love. He's in love, he's in love. Yes, I'm in love. Got the world on a string. And what a wonderful thing. All right. When you get the world uh -huh. on a string.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 Een luie rivier. Ja. Up a that lazy, lazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree and throw away your troubles. Dream a dream with me of a lazy river where the robin's song awakes a bright new morning.